Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het Brusselse vervoerbedrijf roept zijn chauffeurs op om de komende dag weer te gaan werken. Er wordt al drie dagen gestaakt uit protest tegen het toenemend geweld in bussen, trams en metro's. Zaterdag werd een controleur zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek. Het Brusselse OV-bedrijf sloot afgelopen avond een akkoord met de federale en Brusselse regering over extra maatregelen. Zo komen er 400 politiemensen bij in het Brusselse openbaar vervoer. De vakbonden willen het akkoord eerst voorleggen aan de leden voordat de staking wordt beëindigd. In Amerika is Jack Tramiel overleden, de oprichter van het computermerk Commodore. Zijn bedrijf lanceerde in 1982 de Commodore 64, die de best verkochte personal computer zou worden. Kenners zeggen dat het aan de keiharde zakelijke instelling van Tramiel te danken is dat de personal computer in de jaren 80 betaalbaar werd voor een groot publiek. Jack Tramiel was 83. Het modehuis Dior heeft de Belgische modeontwerper Raf Simons benoemd tot creatief directeur. Hij volgt de flamboyante Brit John Galliano op, die vorig jaar na racistische en antisemitische tiraden moest opstappen. De Belg van 44 moet Dior gaan inspireren en de 21ste eeuw induwen, schrijft het modehuis in een verklaring. Eerder ontwierp Simons voor het modelabel Jill Sander. In juli maakt hij zijn debuut tijdens de haute couture shows in Parijs. Het weer. Vannacht regen en langs de kust een krachtige tot harde zuidwestenwind. Het wordt een graad of 8. In de ochtend trekt de regen naar het oosten weg.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 so biology. Now you ask, what does it mean? Why, it's the study of the chemistry between you and me. Not the biology, that V-I-V-E-ology. Your body is home next to me. You got that sensuality. You know I love what you do when you do what you do. You got me calm. vibes I'm sending you right here. uh, <coughs> you see, love is like a. <coughs> and no, I love what you do when you do what you do. You got this from. You were three, we were dancing in the street And you looked just like an angel You looked up beside the sky, saw the birds I wondered why they could fly away so high In the morning I would wake And my heart just couldn't wait to play in your bed It's you and me and everybody surrender That sweet surrender One look is all it took to remember so yourself free You're done the move and just Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl audiência pra televisão. Eu não sou audiência para audiência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de around here. Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do want to. Fuck. Fuck 'em like you do want to. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. cockle licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship, new young Rapunzel. Who are you, bitch, you lunch? I'ma ruin you, cunt. won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo won't you Cock the gun too, what you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you?